Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Nederlandse economie krijgt een historisch harde klap door de coronacrisis. In het tweede kwartaal van het jaar is er een recordkrimp van 8,5 procent... meldt het CBS op basis van eerste cijfers. Het CBS noemt de krimp in de maanden april, mei en juni catastrofaal. De grootste krimp die tot nu toe is gemeten was in het tweede kwartaal van 2009. Dat was toen 4,6 procent. De schok wordt deels gedempt door de steunmaatregelen van de overheid. De Franse regering heeft Parijs en het gebied rond Marseille uitgeroepen tot rode, zones vanwege alle nieuwe coronabesmettingen. Met die maatregel kunnen de autoriteiten de bevolking oproepen om binnen te blijven en het openbaar vervoer en het vliegverkeer beperken. De lockdown in de Nieuw-Zeelandse stad Auckland blijft nog zeker 12 dagen van kracht, heeft premier Ardern bekendgemaakt. Dat betekent dat de 1,7 miljoen inwoners van de stad zoveel mogelijk thuis moeten blijven en veel bedrijven langer dicht zijn. In Auckland dook het virus deze week plots weer op na ruim drie maanden zonder nieuwe besmettingen. Tot nu toe zijn de meeste infecties te verbinden aan één huishouden in de stad. Premier Ardern verwacht nog meer besmettingen, maar denkt niet dat de maatregelen nog strenger worden. Een omstreden standbeeld bij het Olympisch Stadion in Amsterdam wordt naar binnen gehaald, meldt Trouw. Het beeld bij de toren lijkt de Hitlergroet te brengen. Jarenlang werd gedacht dat de gestrekte arm iets te maken had met de oude Romeinen. Maar nu lijkt er toch een verband te zijn met het fascisme van voor de Tweede Wereldoorlog. Het weer in het uiterste noorden van het land nog buien. Verder periode met zon, maar vanmiddag weer stevige buien met onweer. Met 25 tot 29 graden is het wat minder warm.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 Ein Programm, das jeden Freitag von 10 bis 12 für alle unsere Urlaubsgäste im Dorf Sandford angeboten wird. Mein Name ist Maja und mein Gastgeber ist mein Mann Jab oder Jakob. In diesem Programm erzählen wir Ihnen, was Sie in der kommenden Woche in unserem schönen Dorf und der umliegenden Region unternehmen können – We presenteren dieses Programm in fünf Sprachen. Niederländisch, Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch, damit alle Gäste die Informationen in hun eigen Sprache erhalten können. Een goedemorgen luisteraars. Vandaag alweer op ZFM een uitzending van Het Uur voor de Toerist. Een programma iedere vrijdag van 10 tot 12 uur... voor alle vakantiegasten die in ons mooie dorp Zandvoort verblijven. Mijn naam is Jaap en mijn co-host is mijn vrouw Maya. In dit programma vertellen we u over wat er de komende week in ons mooie dorp en de regio daaromheen te doen is. Wij presenteren dit programma in vijf talen. Nederlands, Duits, Engels, Frans en Spaans... zodat alle gasten van ons dorp de informatie in hun eigen taal krijgen. Bonjour, auditeur. Euh, aujourd'hui, euh, de nouveau sur 7FM, une émission de l'heure touristique. Ce programme, euh, tous les vendredis, de 10h à midi, pour tous les vacanciers séjournant dans notre beau village de Sandford. Je m'appelle Maya et ma co-animateur est mon mari Jacques, Jacques en français. Dans ce programme, nous vous disons quoi de faire dans notre village et la région environnante dans la semaine à venir. Nous présentons ce programme en cinq langues, le néerlandais, l'allemand, anglais, français et espagnol, avec tous les clients de notre village obtiennent les informations dans leur propre langue. Good morning, dear listeners. Today on ZFM, again a broadcast of the Tourist Hour. A program every Friday from 10 to 12 a.m. for all holiday guests staying in our beautiful village of Zandvoort. My name is Jaap, or Jack in English, and my co-host is my wife Maya. In this program, we will tell you about what to do in our beautiful village and the surrounding region in the coming week. We present this program in five languages. Dutch, German, English, French and Spanish so that all guests of our village get the information language. Muy buenos días, oyentes. Hoy en ZFM, de nuevo, una emisión de la hora turística. Un programa todos los viernes de las 10 de la mañana hasta la mediodía para todos los huéspedes de vacaciones que se alojan en nuestro hermoso pueblo Zandvoort. Mi nombre es Maya y mi copresentador es mi esposo, mi marido, Jaime. Ya. En este programa le contaremos qué hacer en nuestro pueblo y la región alrededor. Presentaremos este programa en cinco idiomas. Holandés, alemán, inglés, francés y español para que todos ustedes puedan tener la información en su propio idioma. Dat is yes, dear listener, you have all recognized the voice, I think. Sting with Fields of Gold. Das war Sting mit Fields of Gold. Und jetzt ein deutsches Holiday-Song, ein deutsches äh, Feriensong. Buddy mit Ab in den Süden. kommen Sonnenschein. Wir packen unsere sieben Sachen in den Flieger rein. Ja, wir kommen, wir kommen, wir kommen, macht euch bereit. Drei für die Insel, Sommer, Sonne, Stadt und Zärtlichkeit. Auf aus dem Regen ins Leben, ab in den Süden. Der Sonne entgegen, was an Leben heben und an Bikinis erleben. Jetzt kommt es dick, Mann. Ich rette den Tag, ich sag, ab geht die Party und die Party geht ab. Und ich sag, hey, ab in den Süden. Video, was geht? Ja, ich sag, hey, ab in den Süden, der Sonne hinterher. Ey, oh, was geht? Der Sonne hinterher. Ey, oh, was geht? Sommer, Sonne, Sonnenschein, Sommer, Sonne, Sonnenschein, Sommer, Sonne, Sonnenschein, Sommer, Sonne, Sonnenschein, Sommer, Sonne, Sommer, Sonne, Sommer, Sommer, so. Willkommen, willkommen, willkommen, Sonnenschein. Den ganzen Tag am Strand sehen wir uns die Melonen rein. Tequila, Tequila, Tequila Bra. Und heute Nacht machen wir noch die ganze Insel klar Auf aus dem Regen ins Leben, ab in den Süden Der Sonne entgegen, Wasser leben, einen heben und dann Bikinis erleben Jetzt kommt das dick, Mann, ich rette den Tag, ich sag Ab geht die Party und die Party geht ab Und ich sag, hey, ab in den Süden Der Sonne hinterher, ey, oh was geht? Der Sonne hinterher, ey, oh was geht? Hey. Zuhörer. Wir möchten Ihnen etwas über typisch niederländische Gerichte erzählen. Ja, wenn Sie im Restaurant sind äh, zum Mittagessen, können Sie zum Beispiel das folgende bestellen. Eine holländische Uitsmijter. Das heißt ein Sandwich mit Schinken und oder Käse oder mit Roastbeef und ein Spiegelei dazu Und auf Deutsch nennt man das auch wohl ein strammer Max. Auch sehr populär sind Pfannkuchen, holländische Pfannkuchen, die große, mit Speck oder Käse oder Schinken oder mit Sirup oder Puderzucker oder ganz andere Variationen. Es gibt Restaurants mit vielleicht 20, 30 verschiedenen Pfannkuchen. Auch sehr populär für Mittagessen sind Kalbskroketten auf Brot. Und wenn man so einen schönen Schnaps oder ein Bier trinkt für Aperitif am Terrasse, dann kann man doch schön bestellen Krokettenklößchen oder auf Holländisch Bitterballen mit Senf. Und für den süßen Geschmack ist sehr populär hier Poffertjes. Das sind niederländische ganz kleine Mini-Pfannkuchen. en die werden serviert met Butter en äh, Puderzucker. Und am äh, Wagen, am Markt, gibt es oft äh, Oliebollen, frittierte Donutbällchen. En äh, wenn ze in supermarkt zien, dan moesten ze bestimmt stroopwafels kopen, siroopwafel und natürlich äh, für äh, Leute, die Salz, äh, salzig Geschmack lieben, Drop oder auf Deutsch Lakritze. Alors Maya, que peux-tu expliquer aux auditeurs sur les plats typiquement néerlandais euh, bon, euh, Jacques, euh, bon, je vais donner euh, au, et euh, notre auditeur quelques, quelques bonnes idées. Par exemple, pour un déjeuner, on peut prier ici, euh, on peut demander pour une... ça s'appelle chez nous un uitsmijter. C'est bien compliqué, hein? Ça veut dire un sandwich avec jambon et ou fromage ou avec roast beef et œuf sur frites sur le dessous. Un œuf frites sur le dessous. On peut aussi euh, prendre une crêpe au bacon au fromage au chambon avec sirop au sucre glacé. En toute autre variante, c'est aussi possible. Sur une crêpe, c'est aussi une, bonne idée. Et en plus, euh, quelque chose de très spécial, ça veut dire des croquettes de veau sur pain. Euh, peut-être pour la euh, c'est ici vers 6 euh, heures l'après-midi. Ça commence plus ou moins 5h30, 6 heures. Vous pouvez prendre avec une euh, bière ou un verre de vin des boulettes frites avec de la moutarde. Chez nous, ça s'appelle bitterballen. Et bon, si vous avez le goût sucré, il y a des mini crêpes hollandaises, poffertjes, ça s'appelle, au beurre et sucre glacé. Euh, puis il y a des grosses boules de beignets frites, ça s'appelle oliebollen, chez en hollandais. So, les crêpes sont des poffertjes et des boules sont des oliebollen. Et euh, bon, pour, manger, pour euh, acheter quelque chose euh, au supermarché, on vend des coffres fourrés au caramel, stroopwafels, ce sont des coffres. Et drop, ça veut dire des bonbons à la réglise. Bon appétit alors. ses mains nous a bercés. Dans l'abîme de tes yeux passionnés, belle et fragile, tu m'as entraîné. C'est un amour de vacances, une histoire sans lendemain. ja, lieve Zuhörer, das war Christophe Ripper avec Un Amour de Vacances. Eh, Christophe Ripper with uh, Holiday Love, Un Amour de Vacances. And then the next record uh, comes from Spain, from the very famous Spanish singer Julio Iglesias with El Último Verano, The Ultimate Summer. el último verano, tomados de la mano, es algo tan lejano y no te he vuelto a ver. El último verano, yo sé que nos amamos, vivimos abrazados, siempre juntos los dos, tirados en la arena, hablamos del futuro, estábamos seguros de que era un gran amor, pero algo tan extraño que le llaman destino nos puso en el camino la angustia de un querer. El último verano, tomados de la mano, es algo tan lejano y no te he vuelto a ver. El último verano, jamás podré olvidarlo y voy a recordarte como te conocí, con esa piel morena y esos ojos bonitos, la mirada insistente que buscaba por mí. Yo sé que habrá tristeza que no voy a olvidar que al no poder amarte, no sé qué voy a hacer. El último verano, tomados de la mano, es algo tan lejano y no te he vuelto a ver. dos de la mano, camino hacia la playa, andábamos tú y yo. Lo nuestro parecía que nunca acabaría, que no te dejaría, ni me dejabas tú. El último verano, tomados de la mano, camino hacia la playa, andábamos tú y yo. Tirados en la arena, hablamos del futuro estábamos seguros de que era un gran amor. El último verano, tomados de la mano, camino hacia la playa, andábamos Yes, dear listeners, we would like to tell you something uh, about typical Dutch dishes when you're sitting on a terrace and you want to take lunch, for example, uh, you could look at the menu and see if they have an uitsmijter. An uitsmijter in Dutch is a sandwich with ham and or cheese or with roast beef and then a fried egg on top. Very popular. Uitsmijter. Also, very big pancakes. Not the small ones you see on a breakfast buffet, but real big pancakes uh, served with bacon or cheese or ham or with uh, syrup or with icing sugar or any other variations. I see some restaurants, they have maybe 20 or 30 different pancakes. We call them pannenkoeken. Pannenkoeken. And then croquetten in Dutch. Veal croquettes uh, deep fried uh, served on bread. Typical Dutch lunch, uh, uh, lunch food. Uh, when you're sitting on the terrace for an aperitif with a nice glass of wine or beer, a typical Dutch uh, dish which you order to go with it are bitterballen, bitter balls we call them. It's uh, they, These are crunchy, deep-fried meatballs served with uh, some mustard on the side. Very nice with your glass of wine or your, uh, your gin and tonic or whatever. And for the sweet tooth, uh, we can recommend uh, poffertjes. Poffertjes is a typical Dutch mini pancake very, very tiny. And uh, you get about, uh, in a serving, about six of them on the plate. And they're served with uh, butter and icing sugar. Uh, also typical Dutch are oliebollen. These are deep-fried donut balls. Also very popular. Often you can buy them on an oliebollen cart, uh, which you will find on the market. And if you are in the supermarket uh, doing some shopping... don't forget to take a pack of stroopwafels. Uh, eh, tre uh, treacle waffles. Waffles filled with, eh, with syrup. Stroopwafel. really delicious. And the Dutch are very fond of drop. And drop in English is licorice candy. So I hope I have given you some suggestions for tasting some typical Dutch food. Y Maya, ¿qué puedes explicar a los oyentes sobre los platos típicos holandeses? Bueno, empezamos con el almuerzo mejor, ¿no? El almuerzo se puede tomar aquí un sándwich, o se dice un bocadillo o pan, pan, simplemente pan, con jamón y o queso o con roast beef y un huevo frito encima. Y en holandés es nombre complicado, pero se dice uitsmijter. Luego también algo más dulce, eh, un panqueque con tocino o queso o con jamón, con almíbar o azúcar, ...glas o cualquier otra variación y se llama en holandés eh, son, como crepas pequeñitos eh, con nombre poffertjes. Son crepas pequeñitos con varios Em, eh, sabores. Luego hay croquetas de ternero, también se coma sobre pan. ¿eh? Eh, dos croquetas de ternero se coma muchísimo como, plan, como plato de, almuerzo. llega la hora del aperitivo, es aquí como las cinco y media, seis de la tarde. Se toma con un vino, con una cervecita ración de bitterballen. Bitterballen en holandés son pequeñas ya albóndigas. Se puede compararlo con albóndigas cruyentes, fritas y se toma esa con mostaza. Bueno, para el sabor dulce, quizás eh, esas poffertjes pequeñitos con mantequilla y azúcar y bolas de rosquilla fritas. Bolas son eh, también fritas, pero, pero más grande que los Puffertjes, otro sabor. Y aquí es un poco como ya... Mm, eh, ¿Cómo se llama? Eh, con el almuerzo, digo, el, por la mañana, por la mañana también, chocolate se llama. Y a la venta en el supermercado, churros, esa es la palabra. Los oliboles se parecen un poco de sabor como churros y a la venta, eh, si pasan ustedes por supermercado, quizás un barquillo relleno de melaza. Aquí se llama stroopwafel. ¿eh? Y eh, como dulce, un drop. Es regaliz. Bueno, ya, yo creo que es por el momento suficiente. Gracias, Maya. Gracias. Gracias. Ok, um, right now... Eh, we have here Kerstin Ott, together with Howard Carpendale, a, a German eh, duo. And they sing Wegen dir nachts, wenn alles schläft. und neben der Spur. Und es ist jeden Abend dieselbe Tour. Ich kriege meinen Kopf nicht mehr stumm. Ich hätte nie gedacht, dass das bei mir mal so ist. Doch irgendwie häng ich total an dir fest. Und das geht jeden Abend wieder von vorn. Wegen dir schlafe ich keine Nacht. Wegen dir zu mir gesagt, ich lass dich allein. Und dabei bist du immer bei mir. Hab keine Minute, die du mir noch lässt. Irgendwie häng ich total an dir fest. Und jeder stille Moment gehört dir. Wegen dir schlafe ich keine Nacht liege ich jetzt noch wach. Ich krieg dich nicht aus dem Kopf, egal was ich mach. Ich brauche deine Hände. Wegen dir schlafe ich keine Nacht. Hab seit Tagen an nichts anderes gedacht. Und krieg dich nicht aus dem Kopf, egal was ich mach. Genau. Et das war Kerstin Otten Howard Carpendale, wegen dir. Ja. Maya, que peux-tu recommander aux parents avec des jeunes enfants pour une journée amusante oui, peut-être euh, c'est une idée d'aller au Linnaeushof. Le Linnaeushof. Ça veut dire c'est une, le, plus grand terrain de jeu d'Europe pour les enfants. C'est pas tellement loin. Euh, il y a dedans, c'est un parc énorme. Il y a 350 équipements de jeu comprenant, par exemple, un parcours d'escalade, les boucles, tours tournantes, île aux pirates, une karting, un super toboggan, des pédalos, trampolines, téléphériques et même l'aire de jeu aquatique l'Oase. Oase. Euh, ce n'est pas une piscine, mais un véritable terrain de jeu aquatique où vous pouvez jouer activement avec tout ce qui sort et a besoin d'eau. Alors, il y a euh, heure d'ouverture, je peux vous dire, c'est tous les jours, tous les jours de 10h de matin à 6h l'après-midi le soir. Euh, mais il faut euh, acheter et commander des tickets euh, en ligne à, l'avance parce que nous vivons toujours dans la période de Corona. on ne peut pas aller spontanément à la caisse. Les prix sont à 15 euros, mais c'est pour toute la journée. Hein, et 17,50 par personne. Une date fixe, c'est 15 et une date flexible, c'est 17. Euh, ça, on peut choisir. Le Linnaeushof, Hof, ça veut dire cours, cours de Linnaeus. Et Linnaeus, c'est un homme très connu dans notre euh, région ici. Euh, il était très, un spécialiste des plantes et des fleurs. C'est pour ça. Bon, le Linnaeushof est situé dans le village de Bennebroek. C'est à côté de Haarlem Ehm, ehm, et, et, aussi tout près de Heemsteden. Le terrain de jeu peut être euh, atteint de différentes manières. On peut y aller en voiture. L'adresse, c'est du parking. Euh, vous pouvez écrire uh, Glipperweg, avec un G, hein, Glipperweg 4C à Heemstede. Heemstede. Le tarif du parking est 7 euros par voiture. Il est nécessaire d'acheter un ticket de parking par date en ligne de l'avance. Même chose. Vous pouvez aussi aller simplement avec un autobus. Il y a deux possibilités. Le bus numéro 14, euh, un arrêt euh, jusqu'à côté euh, de Glipperweg. Et une autre, c'est la ligne 50, un arrêt à Linnaeushof l'Ouest. Ça veut dire le Rijksstraatweg numéro 4 en Bennebroek. Alors, c'était vraiment euh, très intéressant, hein, cette lignée, sauf euh, nous pouvons recommander ça aux des parents. Ja, liebe Zuhörer, euh, wir haben eine Idee, wenn Sie... Euh, Äh, noch Kinder haben, Kinder so äh, zwischen äh, 6 und, und 14, 15, äh, gehen Sie nochmal nach Linnaeushof, Europas größter Kinderspielplatz. Es gibt ja fast 350 Spielgeräte und man findet darunter einen Kletterkurs, Loops, ein Drehturm von 9 äh, Meter Höhe, ein Pirateninsel, äh, die Kleinen können Go-Kart fahren, äh, es gibt eine Superrutsche, äh, Tretboote, ein Trampoline, ein Saalbahn und sogar der Wasserspielplatz, die man äh, genannt hat, die Oase. Es ist kein Schwimmbad, sondern ein echter Wasserspielplatz, auf dem sie aktiv mit allem spielen können, was herauskommt und Wasser benötigt. Also, Es ist täglich geöffnet, der Linneushof, von 10 in der Morgen bis 6 äh, am Abend. Äh, äh, äh, Tickets für einen festen Termin, ein bestimmter Datum, äh, ist der Preis 15 Euro. Und wenn Sie einen flexiblen Datum haben will, einen flexiblen Termin, ist das 17,50 pro Person. Aber hör mal, Tickets muss man im Voraus online äh, bestellen. Äh, wegen Corona ist es leider nicht möglich, spontan an der Kasse anzukommen. Ja, wo kommt man äh, jetzt äh, auf Linnaeushof? Äh, Linnaeushof liegt in das Dorf Bennebroek. Und das ist ganz in der Nähe von Zandvoort und auch von Haarlem. An der Grenze zu Heemstede. Dieser Spielplatz kann auf verschiedene Arten erreicht werden. Sie können natürlich mit dem Auto fahren und die Parkadresse ist Glipperweg mit einer G, Glipperweg 4 äh, in Heemstede. Das können Sie auf an Ihren Routeplaner eintasten. Glipperweg 4 Heemstede. Die Parkgebühr ist 7 Euro pro Auto pro Tag. Und das müssen Sie auch äh, am Internet äh, im Voraus äh, kaufen. Sie können auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln gehen, mit dem Bus. Äh, es gibt zwei Linien, Bus 14, Haltestelle Linnaeushof Ost und Bus 50, Haltestelle Linnaeushof West. So zwei Bussen, 14 und 50 oder mit dem Auto. Ja, wir wünschen Ihnen Viel Vergnügen äh, in Lineshof mit ihre Kinder. Und dann ist es jetzt wieder Zeit für ein schönes Lied. Äh, diesmal auf Französisch. Nayua Belisel. Belizel, quand revient l'été? Wann kommt der Sommer zurück? mandar a los padres con niños pequeños para una divertida excursión de un día. Bueno, algo muy interesante porque ya va a cambiar también el tiempo un poco, ¿eh? Pero no es tan triste, eh, un poco menos calor, poco menos calor sería agradable. Y con los hijos se puede ir al parque infantil, el más grande de Europa, que se llama Neyeshof el corto del señor Linneas, que era un especialista en plantas y flores, un profesor muy conocido en nuestro país, Hof Y aquí, tienen, bueno, 350 equipos de juegos que incluyen, por ejemplo, una pista de escalada, circuitos, una torre giratirora, isla pirata, karting, un super tobogán, botas a pedales, trampolines, un teleférico e incluso el parque acuático El Oase. No es una piscina, no, sino un verdadero parque acuático donde puedes jugar activamente con todo lo que sale y necesita agua. Bueno, vamos allí entonces. Eh, el horario, todos los días, de las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde hay que comprar eh, tiquetes eh, para línea, en línea de web, eh, con anticipación. Porque claro, vivimos todavía en época de corona, no se puede ir espontáneamente a la caja. Para una fecha fija se paga 15 euros y para una fecha flexible se paga 17,50 eh, euros. Son 2,50 más. El Lineushof, ¿dónde se encuentra, bueno, al lado del pueblo Bennebrook, cerca de Harlem también, y a la frontera de otro pueblo, Heemstede. So hay que escribir Bennebrook Heemstede. Esa es la frontera. Se puede llegar en el parque infantil, claro, en coche es muy fácilmente. Hay que poner como dirección eh, 4C en Hemstede. Entonces, eh, el tarifa para un, el, día, el, día entero es 7 eh, euros por coche. Em, luego también hay que eh, reservar de antemano. Y el transporte público se puede también, también coger. Hay dos autobuses. El número 14, que tiene una parada en el Glipperweg, y otro número, el número 50, que tiene una parada en el Rijksstraatweg en Bennebroek. O sea, es muy, muy interesante, vale la pena y es un, día de mucho eh, eh, disfrutar, un día entero. Gracias, Maya. And now for our English listeners. Eh, Uh, we have some advice uh, what to do when you have uh, when you're a couple with young children, let's say between uh, six and and fifteen. Uh, why don't you take an outing, a full day, to the Linnaeus Hof? the court of Linnaeus. Linnaeus was a famous uh, Dutch scientist uh, with plants and flowers. Uh, uh he was a professor in the 19th century and this court uh, was named after him, Linnaeushof. It's actually Europe's largest playground for young children. 350 playground equipments unbelievable when you get there. Uh, it includes things like climbing course, loops, a revolving tower of 9 meters high which they can climb, a pirate island, go-karting, at the surcharge, by the way. Super slides, uh, pedal boats, trampolines, cable car... and even a water playground called the Oasis. And beware, it's not a swimming pool, but a real water playground... where kids can actively play with everything that comes out of the water and that needs water. The opening hours are daily from uh, 10 a.m. to 6 p.m. And tickets uh, can be bought for a fixed date at 15 euros and for a flexible date 17 euros 50. But beware, uh, like with many things nowadays, uh, tickets uh, should be bought online in advance because of the corona situation. So it's unfortunately not possible just to arrive spontaneously at the check-in. Linnaeushof is located in the village of Bennebroek. By car approximately 10-15 minutes max, when there is no traffic jam. It's near Haarlem against the border of the village of Heemstede. Uh, if you want to go there by car, the playground can be reached uh, and you type in on your route planner as parking address Glipperweg. The G, the Dutch, the Glipperweg number 4 in the village of Heemstede with an H. Heemstede with H-double-E. Uh, parking rate 7 euros per car per day and also the parking ticket you have to order online like you do with the entrance tickets. Uh, if you want to go by public transport, uh, which is also possible, you can either take bus 14, which stops at the Linnaeushof East, or uh, you take bus 50 and they have a stop at the Rijkstraatweg uh, eh, the Linnaeushof West. So for an unforgettable day for your kids, eh, one of the coming days in the week, why don't you visit the Linnaeushof? that, of course, was Bob Marley and the Wailers with Three Little Birds. It's almost 11 o'clock, so the last number, the last uh, song I'm gonna play is Phil Collins, The Groovy Kind of Love.